het NOS nieuws van 11 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Bijna duizend Nederlanders die in het buitenland wonen... hebben bij de Tweede Kamerverkiezingen voor niets gestemd. Hun stembiljet was namelijk te laat binnen om mee te tellen. De 919 stemmen is ongeveer 1% van alle stemmen uit het buitenland... zegt de gemeente Den Haag, die de buitenlandse stemmen coördineert. Volgens de gemeente was eerder opsturen van de stembiljetten geen optie... omdat de definitieve kieslijst pas op 1 februari bekend was. Supermarktketen Jumbo wil niet meer met de vakbonden praten over een CAO voor de distributiecentra. In plaats daarvan wil Jumbo afspraken maken met de ondernemingsraad. De vakbonden voerden al een tijd lang actie bij de distributiecentra, onder meer tijdens de paasdagen. Ze eisen een loonsverhoging van 2,5 procent. Maar Jumbo wil niet verder gaan dan 1,5 procent. Volgens Jumbo kiezen de vakbonden voor het conflict en distancieren veel medewerkers zich van de bonden. De Afghaanse minister van Defensie heeft ontslag genomen vanwege de aanslag... die vrijdag het leven kostte aan zeker 140 militairen. Ook de legerchef heeft zijn functie neergelegd tien gewapende Taliban wisten vrijdag een legerbasis in Mazar-i-Sharif binnen te dringen. Met machinegeweren, granaten en bomvesten richtten ze een bloedbad aan. Het was de dodelijkste aanslag door de Taliban op een legerbasis ooit. In een verklaring zei de terroristische organisatie dat het een vergelding was voor het doden van enkele leiders van de Taliban. Saskia Stuiveling, oud-president van de Algemene Rekenkamer, is onverwacht overleden. In 1981 was ze staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet van Acht. Ze was jarenlang lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Sinds 1984 was Stuiveling lid van de Algemene Rekenkamer. 16 jaar lang was ze voorzitter. Twee jaar geleden nam ze afscheid. Saskia Stuiveling was 71 jaar. Het weer. Vanuit het noorden gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Pas in de avond bereikt die regen ook het zuiden van het land.